Jelle Seubring met het NOS Journaal. Voor de vijfde keer in een paar weken tijd is er geschoten in Brussel. Dit keer kwam er een man van 19 om het leven, melden Belgische media. Dat gebeurde bij een metrostation in de Brusselse gemeente Anderlecht. Bij datzelfde metrostation waren eerder ook al beschietingen. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat bij de vorige incidenten uit van afrekeningen in het drugsmilieu... Of er een verband is met de dodelijke schietpartij van gisteravond wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. Europese landen zitten als het aan de Verenigde Staten ligt... niet aan tafel bij de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Trump vindt dat Oekraïne wel moet aanschuiven... maar dat er geen plek is voor Europese landen. De Franse president Macron wil morgen een informele bijeenkomst met alle andere Europese leiders... om te praten over de mogelijke vredesonderhandelingen en de Amerikaanse plannen. Op het treinstation van de hoofdstad van India is chaos uitgebroken nadat een aantal treinen vertraagd waren. Zeker 15 mensen zijn omgekomen door verdrukking. Op de perrons stonden duizenden mensen te wachten om met de trein naar een groot religieus festival te gaan. Dichter en cabaretier David van Rosmalen heeft dit jaar het Leids Cabaret Festival gewonnen. Volgens de jury is hij muzikaal, scherpzinnig en goed met taal. Van Rosmalen won ook de prijs van de studentenjury en de publieksprijs van het Cabaret Festival dat gisteravond plaatsvond. FC Groningen heeft gisteravond in de eredivisie gewonnen van Willem II. Het werd 3-1. Bij Feyenoord-NAC ging er geen enkele bal in de goal. Het duel eindigde met 0-0. PSV wist ook niet te winnen van FC Utrecht. Het werd daar 2-2 gelijkspel. Toch blijft PSV nog koploper in de eredivisie. Het weer, het vriest licht. In het zuiden kan dat zorgen voor gladheid, omdat daar vannacht sneeuw is gevallen. Vandaag komt de temperatuur maar net iets boven het vriespunt. Maar door een sterke oostenwind voelt het kouder aan.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 All that's me. Go ahead, keep the keys. That's not what I ZFM. say that I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams. liedje en een andere melodietje. En een ander berg een liedje, al die brand van het heelal.